Universiteit Utrecht doen de rest van de week geen tentamens. Die gaan niet door, want de bussen en trams in Utrecht rijden nog steeds niet zoals het hoort door het winterweer. De colleges gaan ook niet door, tenzij het online kan. De voormalig Venezolaanse leider Maduro is gewond geraakt aan zijn been toen de Amerikanen hem meenamen. Zijn vrouw raakte gewond aan haar hoofd na een klap, zegt de minister van Binnenlandse Zaken daar. Het aantal doden bij die actie is gestegen van 55 naar zeker 100 en dat kan nog verder oplopen. President Trump heeft de Colombiaanse president Petro uitgenodigd in het Witte Huis. De twee spraken elkaar, telefonisch, over drugsmokkel. Trump noemde het gesprek hartelijk, terwijl hij hem eerder nog een zieke man noemde en met geweld dreigde. De spanningen tussen de beide landen zijn hoog opgelopen door Amerikaanse aanvallen in de regio. En in het zuidoosten van Oekraïne is er geen stroom naar Russische aanvallen. Ziekenhuizen en andere belangrijke plekken draaien nu op noodstroom. Rusland richt zich de laatste tijd steeds vaker op elektriciteitsvoorzieningen... en dat terwijl het in de nacht min 20 kan vriezen. Het is bewolkt met enkele sneeuwbuien en in het westen valt af en toe regen. Het kan overal nog altijd glad zijn. Overdag een tijd droog en 1 tot 5 graden. Later in de middag regen en in het noorden en oosten valt in de avond en nacht sneeuw. En dat was het nieuws op 538. De vrienden van Amstel Live. Deze week win je bij Radio 538 toegang voor jou en drie vrienden. Morning. Ray en meteen ook de Kaiser Chiefs en Ruby binnen nu in een paar minuten. Eerst Robbie Williams en Millennium. say that we are pawns, but we've been making money since the day that we were born. Got some slow down before we fall. Millennium bij Radio 538. Een hele goede morgen. Vijf uur geweest op eh, donderdag 8 januari vandaag. Hopelijk heb je gisteren een beetje, een eh, beetje overleefd. Ben je gisteren een beetje goed doorgekomen. Was natuurlijk de bedoeling dat eh, als het mogelijk was dat je dan thuis kon werken. Maar we weten natuurlijk ook dat het eh, lang niet voor iedereen erin zit om thuis te werken. Dus uh, hoop dat je veilig bent. Ehm, vandaag is er ook weer een dag dat het eh, verkeerde rekening moet houden met gladheid. Volgens Rijkswaterstaat komt er in principe niet heel veel nieuwe sneeuw bij. Maar kunnen de natte weggedeelten door de vorst opvriezen. Dus dat is eventjes iets om rekening mee te houden als je deze donderdagochtend de weg op gaat. Zometeen Sarah Larsen, Lush Live komt eraan. Ook de Kaiser Chiefs, Robbie, Robbie, Robbie Hoor je naar Ray en Where's My Husband? your husband is coming. Five 538. Anderson bij 538 en Lush Live deze donderdagochtend om 6 uur ook weer een nieuwe 538-ochtendshow... met eh, Tim, Rick, Niels en Florentien. Daarin uiteraard ook weer kans op eh, tickets voor de vrienden van Amsterdam Live. Eh, morgen dan gaat het allemaal los in Ahoy Rotterdam. Zij hebben natuurlijk ook vanwege het winterse weer wat voorzorgsmaatregelen getroffen. Deuren gaan wat eerder open. Blijven ook wat langer open en er is wat meer parkeergelegenheid onder andere. En je wint dus bij 538 vier tickets om erbij te zijn. Als je de kroegbel hoort, dan bel je naar 0909 3000 En dan mag je naar de grootste kroeg van Nederland. Ja, van de grootste kroeg van Nederland. Even naar de gezelligste kroeg van Amsterdam. Dat is eh, de kroeg van Barman Adi. Die heeft eh, gisteren, zoals iedere woensdag, weer een mop verteld. De mop van Adi. zit zelf druk in de verbouwing van het café, dus hij heeft eventjes een eh, mopje ingesproken. Goedemorgen luisteraars van Puitjacht. Hier Arie weer van Café de Amstel. En ook echt uit Café de Amstel. We zitten midden in de verbouwing. En natuurlijk voor iedereen de allerbeste wensen voor 2026. En ja, daar komt hij dan. Het eerste mopje van het nieuwe jaar, lieve mensen. Dus een blondje die zit thuis aan het nieuws te luisteren. En die hoort op een gegeven moment het nieuwslezer zeggen... er wordt vandaag 8 tot 9 centimeter sneeuw verwacht... of u dan de auto aan de linkerkant van de straat wil parkeren. Dus dat blondje dat doet dat. Nou, de volgende dag nog sneeuwen, sneeuwen. Ja hoor, 10 tot 12 centimeter sneeuw wordt er verwacht. Nou, wil u dan die auto aan de rechterkant van de stoep parkeren? Dan kan de sneeuwploeg erdoor. Nou, die derde dag zit ze alleen thuis. En op een weer het nieuws lezen. Vandaag weer heel veel sneeuw verwacht. 12 tot 16 centimeter sneeuw wordt er verwacht. Wil uw auto en de stroom valt uit. Dus dan moet je oh, dan weet ik niet welke kant ik hem neer moet zetten. Dus die belt een man op. Ze zegt, ik zit het nieuws te laatste, maar de stroom is uitgevallen. Ik weet niet aan welke kant ik naar de auto moet parkeren. Nou, zit hij, liever, laat je me voor één keer in de garage staan. <laughs> 538 Ochtendshow.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 Heel even kijken naar het eh, weer voor deze donderdagochtend. Bewolkt met enkele sneeuwbuien en in het westen af en toe regen. Overdag een tijd droog en 1 tot 5 graden. Later in de middag regen. En in het noorden en oosten van het land kan in de avond en de nacht ook weer sneeuw vallen. Weet je even een beetje waar je aan toe bent vandaag. Direct through the looking glass nu bij 538. It's so quiet in the city. We're living inside isn't easy. I've been drinking at my own front door. There's nowhere to feel safe. My home is an arena. What is it that we Jacht. Dance, take my hand, take my hand. Cancel all your plans, take a chance, take him. 538. Help eh, luisteraars die appen of we dat eh, liedje, die eh, Witte Dag, hè, Sven Versteeg zijn nieuwe versie van dag over de sneeuw, of we die nog even kunnen laten horen. Jazeker, komt eraan zometeen. 538, Niels van der Veen. Net als Dan Henley, The Boys of Summer. Ja, waarom niet, hè? Ook Afrojack, In My World. 538. I had a dream, I was standing on a star. and I How beautiful en eh, Dan Henley. Nederland in de ban van de sneeuw. Witte wereld buiten. En hier hoor je The Boys of Summer gewoon om het een beetje warm te krijgen via de radio. Wel zo lekker, toch? Uh, zometeen hier Sienna Spyro. Die on this Hill komt eraan.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 met eh, Tim, Rick, Niels en Florentien. Daarin ook weer kans op eh, tickets voor de Vrienden van Amstel Live. Vier kaarten komen je kant op als je de kroegbel hoort. Dan moet je even bellen naar 0909 3538 en dan regelen we dat je erbij bent. Bas Nijhuis ga je ook nog even horen over de afgelaste voetbalwedstrijden... en natuurlijk even de stand van zaken over het NK sneeuwpoppen bouwen. Er zijn een hele hoop eh, sneeuwpoppen ingestuurd. Dat mag overigens nog steeds, hè. Fotootje van je sneeuwpop maken eventjes deze kant op sturen in de, in eh, de app van 538. Zo, al bijna van mijn club. Ehm, en eh, <laughs> dan, dan maak je kans. Ja, en een hoop luisteraars die appen over de Sven Versteeg. Die was gisteren in de, de 538-ochtendshow te horen. Met een eh, nieuwe versie van de Blikkendag. Had natuurlijk alles te maken met het weer. Luister maar even mee. Gisteren in de 538-ochtendshow. Ik zag de Telegraaf heeft de voorpagina echt ingeruimd om uh, <laughs> eventjes te melden dat het hele land ook plat ligt. Dat is ongeveer de strekking van, van de volledige voorpagina. Ja, alle alles is wit. Maar ik zie niet zoveel hoor, als ik naar buiten kijk. Nee, het valt hier nog wel mee. Eh, en de foto's die wij doorkrijgen vanuit het noorden van Nederland... lijken ook mee te vallen. En laten we hopen dat het zo blijft. Maar de voorspellingen zijn natuurlijk eh, ja, redelijk heftig. Het zou een eh, behoorlijk nou ja, witte dag worden vandaag. En dat is vaak voor artiesten dan ook meteen aanleiding om te denken van... ja, misschien moet ik dan op de actualiteit inspringen. De zogenaamde inhakers. Nou, luister even naar deze witte dag Sven Versteeg in de ochtendshow. We wachten met z'n allen in een lange rij. De wegen zijn weer wit, dat komt door die sneeuwpartij. Al staan we in de file en glijden we steeds weg. De accu is weer leeg en staan we weer met pech. De sneeuw die blijft maar vallen, de vlokken gaan weer rond. Er ligt hier al een meter, dat is toch niet gezond. Het hele land is stil door al die vlokken sneeuw. Versteeg altijd eh, bovenop de actualiteit. En staat hier ook een beetje onbekend. Maakte van de blikkendag witte dag. Heel toepasselijk ook vandaag weer. Zometeen Ace of bij 538. En dit jaar ook toepasselijk.